Ook Gramsbergen en Veenoord wilden de eerste marathon organiseren. Vanavond om 6 uur gaan eerst de vrouwen in Noord-Laren het ijs op voor de marathon. Om 7 uur zijn de mannen aan de beurt. De Cambodjaanse premier Hun Sen zegt dat niemand zal worden gestraft voor de ramp vorige week op een brug in de hoofdstad Phnom Penh. Daar brak paniek uit in een feestvierende menigte en kwamen meer dan 350 mensen om het leven. Er kwam direct veel kritiek op de overheid die te traag zou hebben gereageerd. Volgens de premier was er sprake van onoplettendheid en verwachtte niemand dat dit zou gebeuren. De grootste fout is dat we de situatie niet helemaal begrepen, zei Hun Sen. Zolang de RMS in Nederland rechtszaken mag aanspannen tegen leden van de Indonesische regering, zal geen Indonesische minister Nederland bezoeken. Dat zegt de Indonesische ambassadeur Habibi in het Financiële Dagblad. De RMS, de Republiek der zuid wil dat de Molukken onafhankelijk worden van Indonesië. De RMS spande vorige maand een rechtszaak aan tegen president Yudhoyono wegens schending van mensenrechten, vlak voor zijn bezoek aan Nederland. Yudhoyono was daar zo kwaad over dat hij zijn bezoek afzegde. Zulke rechtszaken hebben volgens ambassadeur ambassadeur Habibi uiteindelijk gevolgen voor de betrekkingen met Nederland. Het Witte Huis heeft de publicatie van geheime stukken op de internetsite Wikileaks scherp veroordeeld. Washington is bang voor een wereldwijde diplomatieke crisis. Wikileaks is bezig met het publiceren van 250.000 berichten die naar en vanuit Amerikaanse ambassades zijn verstuurd. Daarin staat onder meer dat China het Amerikaanse internetverkeer wilde saboteren en dat de Arabische landen aandrongen op een luchtaanval op Iran. De Russische premier Poetin en president Medvedev worden aangeduid als Batman en Robin. Het weer, eerst bewolkt met in het oosten wat sneeuw.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 Zandvoort op zaterdag. Ook zeker een band die in de top 2000 eh, tegen gaat komen... is deze Level 42, hoor met de single Hot Water voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even naar drie. Welkom bij u twee alweer van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag eh, luisteraars. En Albert-Jan natuurlijk nog Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. <laughs> Welkom terug voor het tweede uur live vanaf het Gasthuisplein. Ja, we gaan tot vijf uur door en eh, we hebben natuurlijk nog een aantal eh, vaste items voor u in petto. En dat is rond de klok van half vier de evenementenagenda en rond de klok van kwart voor vier de filmagenda. Voor de rest nog wat eh, lokaal nieuws. Zo is daar de bar battle is weer begonnen. Voor, hè, gedurende de, de wintermaanden. Heb je de cartoon gezien van uh, Hans van Pels? Ja, is de goed, hè? Ja, <laughs> De bar battle. Schitterende cartoon. Eh, en natuurlijk zometeen gaan we even praten over de feestmarkt die morgen van 10 tot 5 gehouden wordt in Zandvoort. Ik ben benieuwd wat er allemaal te doen is morgen op de feestmarkt. Een heleboel, heleboel. Dus blijf luisteren. Oké, en we gaan ook nog in dit programma praten met Louis van der Meij. Oh, komt hij dit uur? dit uur of volgend uur. In ieder geval in dit programma. Ja, hij heeft, eh, heeft eh, onlangs het eh, drie banden toernooi gewonnen. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat gegaan is. Willen we alles over weten. Straks horen we dat van Louis. Eerst hebben we nog heel veel lekkere platen voor je in petto.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 En dan zegt hij, oh, wat is het koud hè, buiten. Ja, het is inderdaad eh, vrij frisjes aan het worden. De maar de temperatuur is min 5 ongeveer. Min 5 graden. Dankzij die Nou, lijkt wel min 10. We hebben het dan over Louis van der Wij. Goedemiddag, Louis. Goedemiddag, heren. We zijn er weer. Wat lazen wij in de Zandvoortse Courant? Allereerst nogmaals van harte gefeliciteerd met het winnen van het drie banden toernooi van de Oomstee. Dankjewel. Maar dat was niet niks, want er waren, ik heb begrepen, 18 deelnemers. Ja, 18 deelnemers en... Eh, verdeeld in twee pools. Een sterke en een zwakke pool. Tenminste, wat minder, eh, die er wat minder moesten maken. Ja, en eh, ik heb eh, gelukkig... ik had een beetje Marcel. De eerste partij verloor ik. Maar als beste nummer twee mocht ik doorgaan. En toen heb ik ja, alles gewonnen. En je, je, opponent in de finale, dat was een verrassing, hè? Dat is Marco Deen. Ja. Die speelt bij het Hof in Heemstede. Is een zandvoerder. Maar die hadden we uitgenodigd om mee te doen. Omdat hij een heel goede biljarter is. En ja, die jongen heeft heel goed toernooi gespeeld. En die had een beetje pech dat ik in de finale heel erg op eh, dreef was. Ja. Had ik een serie van zeven erbij, dus ja, dan eh, gaat het hard natuurlijk. Goed, oké, maar dat was eh, nou goed, van 18 deelnemers. En wie was, is ook nog een winnaar van die zwakkere pool, was die er ook? Ja, die, staat, die naam staat erbij, moet je even lezen als je wil, want dat weet ik niet meer precies. Dat is een hele jonge jongen, 21 jaar. Die kwam uit... De Jong, B-pool. Ja, en die heeft eh, ook een heel sterk toernooi gespeeld. Die eh, promoveert volgend jaar naar de A-pool. Want eh, die heeft echt... In de finale was hij in vier beurtjes uit. Met acht karambols. Dan speelt hij een gemiddelde van twee. Met drie banden is dat heel hoog. Ja, met drie banden. Even, dat is de bedoeling. Dus je hebt, een, je hebt de, de, de speelbal en die andere, de rode en die andere witte. Eerst één raken en dan moet je eerst drie banden raken voordat je de tweede bal raakt. Hè? Dat klopt. Je moet eerst drie banden maken en dan mag je pas een punt scoren natuurlijk. Ja. Dus dat is, eh, ja, dat is een moeilijk spel. Het mooiste spel. Want eh, ja, eh, er zit veel meer in. Je moet echt wel nadenken. Er zit een klosgevaar in. Dus, ja, vaak, ja. Dus ja, het is gewoon een heel mooi spel. En er werd heel goed gespeeld die zaterdag. We begonnen om 1 uur. En we waren om half elf s'avonds pas in finale. Zo. Er waren heel wat partijen. Er waren ook lange pauzes tussen. Want ja, je hebt maar één biljart. En je moet alle 18 spelen. Ja. Iedereen speelt minimaal twee wedstrijden. En, en, nog eh, mooie carambols gezien? Ja, dat was eh, heel mooi gespeeld. Ja, heel dat, veel mooie losse banden ook. Dat vind ik het eh, mooie van, van drie banden. Hè? Dat, ja. Echt onmogelijke hoeken toch nog zeker. weten te scoren. Verrassende ballen waren erbij. Dus dat is leuk. Goed, en wat heb je gekregen als winnaar? Ik heb een, een geldbedrag gekregen. Oké, zo. Dat was heel leuk. <laughs> Een rondje van Louis. En de eeuwige roem en een mooie, en een mooie beker. Dus eh, dat, was, eh, ja, dat was leuk. Dus die mag je volgend jaar weer eh, komen verdedigen? Nee, die mag je houden. We krijgen, oh. Elk jaar komt er een nieuwe beker voor die Tom Ariensen, hè? Die, die, die, doet, die ja, die doet heel veel. En ja. nou, het was ook een heel leuke dag. Hapjes en drankjes. En we hebben om een uur of zes hebben we een mooi buffet gehad. Indisch buffet. Dus iedereen ja, dat was goed verzorgd allemaal. Ja, laat dat maar aan Ton over. Dat kan niet heel goed. Dat, kan hij heel goed. Ja. Goed, verder nog nieuws van het biljart. Eh, ja, even over de teams. Eh, we hebben twee teams dit jaar. Mhm. spelen in de competitie in Haarlem. Heemstede en Zandvoort dan. Wij zijn het enige team uit Zandvoort. We hebben twee teams. Nou, het eerste team gaat eh, heel goed. Helaas verloren donderdag van de nummer 1. Mhm. Met twee punten verschil, maar staan op de tweede plaats. Het tweede team is heel stroef begonnen. Daar speel ik zelf in. Ja. En de laatste twee wedstrijden gewonnen. Dus we komen weer een beetje in de middenmoot terecht. We moeten bij de eerste vier eindigen voor kruisfinales dus. Ja. Dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, oké. Dan, dan, dan, ga je dus door. en dat niveau is ook heel hoog, want er wordt echt heel hoog gespeeld. Eh, we hebben van de week hebben partijen van boven de 1 gemiddeld. Nou, dat is voor amateurs is dat heel, heel hoog. Oké. Dus eh, dat gaat goed gewoon. En, wanneer komt dat eh, circuit? Komt dat ook nog naar, naar, naar Zandvoort toe? Nou, wij spelen... Uh, staat ook meestal wel in het krantje wanneer we spelen. Hm. Aankomende donderdag speelt het tweede team dan thuis. Maar om de week wordt er elke donderdag gebiljard, Want de ene week het eerste, de andere week het tweede thuis. Oké. Dus dat is elke donderdagavond vanaf 8 uur. En het is echt leuk. een live biljart in de Oomstee? Live biljart in de Oomstee. Hartstikke goed. Even een andere vraag. Ik ben ook nieuwsgierig naar... Eh, bedoel, we zitten nu in, hè, het najaar richting eh, de, de, de sneeuw en de kerst. Komt er dit jaar nog een, eh, een, een zo'n kwartaalblad uit van de Oomstee? Weet jij dat toevallig? Die komt, als het goed is, vlak voor de feestdagen uit, ja. Voor oh, december. En dan eh. zouden ze ook weer hier langskomen, de jongens dus. Eh. Ja, die, die, presentatie, ja. Eh, die komen altijd trouw naar jou toe, hè Rob? Helemaal geweldig is Ja, daarom. En dat is een heel leuk blad, er zitten heel leuke dingen staat er ook natuurlijk ook, ook alles over biljarten staat daarin. Staat er ook in, over het toernooi komt er ook in te staan, een hele fotoreportage. En mensen die, die graag zo'n zo'n krantje willen bemachtigen, gewoon naar, naar Bij Oomstee. Gewoon naar de Oomstee gaan? Ja, daar liggen ze. Oké. Dus als u alles wil weten over het rijden en zeilen van Café Oomstee en het biljart al daar, spoedt u dan eind van het jaar richting Oomstee. Oké. Goed. Nou, wij zijn weer bij. We zijn weer bij. En als ik weer nieuws heb, dan kom ik weer langs. Hou ons op de hoogte, want eh, we willen graag weten hoe het gaat met de biljarten. Succes met het programma, mannen. Dankjewel, Bedankt, En tot, tot de, volgende keer. keer. Zongen een koor. <laughs> Mooi, hè? <laughs> Elvis Costello is hier. We get it. de single van Eternal en Power of a Woman draaiden we deze van eh, Elvis Presley en JXL. A Little Less Conversation. Voor Zandvoort en de regio. Het is eh, even half vier, hoog tijd voor de evenementenagenda. Albertje. Ja, en eh, de evenementenagenda gaan wij nu met u doornemen. En dan gaan we eerst naar morgen, want morgen speelt het Symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolas Devons in het kader van de Kerkpleinconcerten van Classic Concerts in de Protestantse Kerk op het Kerkplein. Op het programma staat onder anderen Ludwig van Beethoven, het vijfde eh, wereldberoemde pianoconcert Keizer en Johannes Brahms symfonie nummer 2 Pastorale. Het concert in de protestantse kerk begint om uh, drie uur en de kerk gaat om half drie open. De entree is gratis en na afloop is er de welbekende open schaalcollecte. En natuurlijk morgen, ja morgen is het zover, de grote, het grote feestmarkt. Eh, in geheel Zandvoort. Van 10 tot 5 uur kunt u eh, genieten van vele, vele diverse kraampjes. En natuurlijk komt Sinterklaas ook op de feestmarkt in Zandvoort. En als u tijdens een bezoek, het ook niet het Zandvoort, bezoek ook het Zandvoorts Museum. Want tijdens de jaarmarkt en eh, maak gebruik van een Sinterklaasactie. Kom met twee en betaal voor één. Nou was het voorjaars- en de zomermarkt al een succes. Maar gezien de weersverwachting hè, van half drie... wordt het morgen mooi weer. Dus al, alleszins de moeite waard om daar naartoe te gaan. Want ik heb even ergens staan kijken. Er komen iets met 335 kramen Zo Ja, ja. Het is weer door het hele dorp heen. Dat is weer door het hele dorp heen. Eh, dus wat hebben we gehad? Classic concerts om 3 uur morgenmiddag. De feestmarkt vanaf 10 tot 5. En hebt u zin in een lekker stukje jazz, dan bent u vanaf 4 uur van harte welkom in Café Alex. Want daar speelt het kwartet Arnhem Spoor. En dat begint om 4 uur. Heerlijk lekker jazzy swingen met Adam, onze enige eigen Adam Spoor uit Zandvoort. Vanaf 4 uur. Nou, daar zitten we al een beetje tegen nou, in, december. Want in december krijgen we natuurlijk die speciale koopavonden. Hè? Dus zowel op 2 en 3 december hebben we koopavond met een Sint, Sint Surprise Car en Pietenorkest tot een uur of negen op beide dagen. Dus 2 en 3 december kunt u s'avonds heerlijk lekker gaan winkelen. En ook alvast even, we zijn toch met de Oomstee bezig geweest. Op 3 december bent u van harte welkom in de Oomstee met onder andere, onder andere zangeres Carola, Carola Vossen.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 leuk, om hem weer eens terug te horen. Leuk voor als straks de ijsbaan er is. Dat dacht ik ook. Ga IJs, zeker draaien. Hij staat in de computer. <clears throat> Oké, eh, even het volgende. Twee weken geleden, en menig een heeft dat natuurlijk al gemerkt... zijn ze weer begonnen met de bar battles. Even in het kort, wat zijn de bar battles? Is, eh, laten we zeggen, op donderdagavond meestal in diverse gelegenheden met uh, gastbarkeepers, uh, bardames. en twee weken geleden zijn ze begonnen eh, eh, dat was in de Banana's. Een roemruchtige vriendenclub beet twee weken geleden de spits af in de Klikspaan. En dat heeft men geweten. Bepaald niet de jongste deelnemers zijn de Banana's. Maar wat een feest hebben ze ervan gemaakt. Het café aan de Halterstraat was stamvol. De drank vloeide rijdelijk en de gasten waren dik tevreden. Zo hoort een barbattle te beginnen. Nog een hele winter te gaan met veel aansprekende namen. Gaat dat zien, gaat dat zien. De eerstvolgende mogelijkheid is namelijk volgende week donderdag en wel op 2 december. En dan is uh, Laurel en Hardy aan de beurt. En wat gaat er dan gebeuren? Daar wordt een raceteam ge, eh, gepromoot. En zeker, eh, die kan iedereen kijken. NVD Beveiligingsgroep Racing Team Vrabos. En dat is Peter Veurt, hè, onder meer? Juist, dat is onze enige... Ja, ja nou, niet enige echte Zandvoortse coureur. Nee, een van de Zandvoortse coureurs. Peter Veurt, samen met Peter Fontijn. En er, komt een spectaculaire presentatie met achter de bar natuurlijk de pitsboetsen. En iedereen is van harte welkom bij Laurel en Hardy. Donderdag 2 december, de eerstvolgende Bar Battle. En hebben die dames wat met, de, eh, met de Mickey's te maken, of niet? Vast wel. Vast wel. Ja, ja, vorig jaar waren de Mickey's er ook bij, hè? Ja, daarom. Dus, hadden het zelfs eh, gewonnen. Het zou zomaar kunnen dat die dames daar wat mee te maken hebben. Ik denk, het, wel. Gewoon eh, donderdag gaan kijken en dan merk je het zelf. En hier is Erika Badu, Tyrone. would be nice if I. All right.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 He also had a camel, stole it from a zoo. How he loved the camel and the camel loved him too. Oh, how the camel loved Alibaba. Alibaba's camel loved Alibaba so. No matter where he went to, the camel had to go. Some say that he's in heaven but this I know is true. Wherever you think Allies gone, his camel's gone there too. Crossing the equator, ooh, how hot it was. Poor old Ali Barber, Kirsten swore because he was so very thirsty, and everybody knows horrible to walk for miles with sand between your toes. Oh, Hardy Camel, love Alibaba. Alibaba's camel turned round and licked his hand. He said, Oh, Alibaba, I surely understand. We must find an oasis and get a drink somehow. But hark, I hear the temple bells, they'll all be open now. <laughs> They entered for the races at the desert sports. There goes Ally's camel in his filthy cotton shorts. The starter cracks his pistol off the camel's head. Ali Barber's camel wins by half a camel's head. Hey, uh, miles and miles. His tail was pointing backwards. That's how a camel smiles. But Ally and his camel, they both were out of breath. They'd run so far, they laughed so much, they laughed themselves to death. Oh, gather round the campfire, sing a roundelay, but don't valley barber. Sing about his men, sing about his camel, and then sing it all again. Ali Baba's camel loved Ali Baba so. No matter where he went to, that camel had to go. Some say that he is in heaven, but this I know as well. Wherever you think Ali's gone, his camel's gone too. Ja, uitgekozen en meegenomen door eh, Jan Piloot. Jan Piloot, Jan trouwe luisteraar van ons programma. En de oudere luisteraars onder ons zullen deze band ongetwijfeld herkennen. Het heerlijke, dat Cockney Engels, hè? dat een beetje dat stiff upper lip Engels. Dit was de Bonza Dog Duda Band. ik had er nog nooit van gehoord. nee, echt niet. Maar, uit welk eh, jaar komt dat? Nou, dat is in de, uit de jaren... Nou, 70. Ja, zoiets. Jaren 70, 80. Ze hadden een gigantische hit met I'm the Urban Spaceman. Maar eh, dit, was echt een, eh, dit nummer was uh, Alibaba's Camel. Stiff lip. Schitterend nummer Jan. Hartstikke leuk dat je hem even meegenomen hebt. En waarvoor hartelijk dank. En we hebben natuurlijk gelijk gedraaid. En hij is ook naar de kapper geweest. hij is ook naar de kapper geweest. <laughs> Dat mag ook gezegd worden. <laughs> Goed, dat brengt ons zo tot de klok van acht minuten voor vier. En iets later dan gepland hebben we dus hier de filmagenda van Circus Zandvoort. En wel het filmprogramma van 25 november tot en met 1 december. Zaterdag, zondag en woensdag om kwart voor één verschrikkelijke ikke, Nederlands gesproken. En natuurlijk zaterdag, zondag en woensdag om half drie Sinterklaas en het pakjesmysterie. En eh, op zaterdag, zondag en woensdag, vrijdag en dinsdag... maar zaterdag, zondag, woensdag om 4 uur... en vrijdag en dinsdag om kwart voor zeven Harry Potter en de Deathly Hallows. En in dit zevende en laatste deel van de Harry Potter-serie... onthult J.K. Rowling eindelijk de laatste antwoorden... waar miljoenen fans al zo lang op wachten. Is pers perskamer dus echt gestorven. Aan windzijde staat Severius Snape. En is Harry Potter in staat de zware taak te volbrengen om alle overgebleven gruslie elementen van je weet wel op te sporen en te vernietigen. Harry Potter en de Deadly Hallows draait sinds vorige week in de bioscoop hier in Zandvoort. En donderdag, en daar ben ik erg verheugd over, dat het al uitverkocht is. Dat betekent dat er gigantisch veel animo voor was was om kwart over acht de walking dinner. Eh, en dan kijken we met z'n allen naar de eetclub. Maar daar kan u niet naartoe, want die is eh, helemaal uitverkocht. Maar u kunt wel vrijdag en dinsdag naar de reguliere... Tot, vrijdag tot en met dinsdag naar de reguliere eh, vertoning van de eetclub. En dat is dan om half tien s'avonds. En aanstaande woensdag filmclub Simon van Kolm... Lilligioniste. Verzinnen ze die naam ook allemaal, hè? <laughs> Onder regie van Sylvain Charmet. En dat begint om half acht. Nou, weer knap gedaan. Daar zijn we weer doorheen. www.circusandvoort.nl voor eh, meer informatie over de films die eh, daar te zien zijn en die gaan komen. Helemaal goed. Oké, we hebben nog twee platen tot aan 4 eh, uur, waaronder deze van Kim Wild. Hier is de four letter words. Je weet wel, L-O-V. Oké. threats. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in the ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.